Gert met het NOS Het bezuinigingsakkoord is gisteravond vlammen geloodst. Voor middernacht was het debat klaar. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen eens waren geworden. PvdA, SP en PVV hadden scherpe kritiek. Vandaag stuurt minister De Jager de bezuinigingsplannen naar de Europese Commissie. Oud-minister Klink voelt niets voor het leiderschap van het CDA. In Nieuwsuur noemde Klink minister De Jager een uitstekende kandidaat. Als De Jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om de partij te leiden, vindt Klink. De Jager heeft gisteren opnieuw gezegd dat hij geen CDA-leider wil worden. In Valkenburg in Zuid-Holland is vannacht een loods met auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. Voor de zekerheid werd zo'n 15 woonarken in de buurt ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een bedrijfspand. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. Prins Willem-Alexander viert vandaag zijn 45ste verjaardag. Hij doet dat in huiselijke kring samen met prinses Maxima en hun dochters. Maandag is Willem-Alexander met zijn vrouw bij de viering van Koninginnedag in Renen en Veenendaal. De meeste C1000 supermarkten krijgen de naam Jumbo. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de C1000 winkels hun eigen naam zouden houden. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Verder worden 136 winkels verkocht. Het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung heeft in het eerste kwartaal een recordwinst van 4,4 miljard dollar geboekt. Een jaar geleden was de kwartaalwinst ongeveer 2,8 miljard. Samsung dankt de recordwinst grotendeels aan de verkoop van smartphones en tabletcomputers.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 En dat hoorde u heel duidelijk, want deze man die kan snelle tempo's gebruiken en hij speelt meeslepend en krachtige swing. We gaan eh, naar Count Basie en Ray Charles. En zij brengen voor u It's crying time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see heart go fonder. And the love better. You love him better. Well, that's the way it's happened. section, the man, Ray Brown. On tenor saxophone, Stan Getz. Middle tenor saxophone, Eddie Lockjaw Davis. on trumpet, Harry Edison. I'm trombone, I'm trombone, you've already seen him with the band, Al Gray again. And I'm especially happy to present the next artist because the first jazz of the Philharmonic in 1945, the first tour, he was my man then, Roy Eldridge. live optredens. Ik ben er helemaal gek op. Het wordt nu eh, Love Letters van Tom Jones, want dat is even een experimentje hier in de studio. Of we gaan gewoon spelen met Van Morrison. Maar gaan we het eerst eens eventjes proberen met de MD. But I I was the one who taught you all, you know. And your friend said you, don't make me sing another song. Mama, good luck. Baby, with you. And may your future you won't feel mother to treat you like a brother. Someday you resolve, dear. Look at your mama someday. You'll be sorry for both of us. Mama says, when you the song, Mama, good luck. Maybe with you, but and may your future be one oh, there won't be another that treats you like a brother. Sorry, heerlijk. Die oude Louis Armstrong. Wat is het toch een eh, genius, deze man. En hij werd eh, bijgestaan in 1959 toen hij optrad in het Oriental Theater in Chicago. Door Frank Asunto op de trompet. En ook nog af en toe zang op deze langspeelplaat. Want het is een echte langspelplaat. Gerald Fuller op de klarinet. Lowell Miller tuba en bass. Jack Asunto banjo en Norman Haley on de drums. Dan gaan we eerst terug naar een verrassing. Want de verrassing, dat is het toch wel dat Leonard Cohen waarschijnlijk naar Nederland gaat komen. Ik ga me er alvast op verheugen en ik laat u in elk geval alvast genieten van zijn laatste cd. Waar werkelijk voortreffelijke nummers in gedichtvorm ook soms op eh, staan. Ik daar nu nummer 10, Different Sides. been on the that I'm watching means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark I still see land. I found Just an old sweet song Keeps you, keeps you All on my mind, on my mind On my mind Loud! Just a afsluiter van het eerste uur Jazz op zondag met Fred Kroonsberg is Red Blank Blues van Basie Jam. En daarvoor hoorde u natuurlijk de onvolprezen Van Morrison met een eh, fantastisch eh, nummer. En ik hoop ook dat hij dat gaat doen als hij op het North Sea Jazz Festival gaat verschijnen.